Tuminitski met het NOS-journaal. Het leger van Turkije stuurt luchtafweer Syrië. Op de Turkse staatstelevisie waren beelden te zien van een militair konvooi dat op weg is naar een grensplaats in het uiterste zuiden van het land. Dat is een reactie op het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië afgelopen vrijdag. De NAVO heeft Syrië daarvoor scherp veroordeeld. De Turkse premier Erdogan noemde het eerder een schandalige aanval en een vijandige daad. Rond Schiphol rijden geen treinen door een stroomstoring. Treinreizigers moeten rekening houden met zeker een uur vertraging. De NS verwacht dat de storing rond half elf is opgelost. Mensen melden op Twitter dat hun trein stilstaat in de buurt van station Schiphol, onder meer in de Schiphol-tunnel. De NS raadt mensen in Amsterdam aan om met de metro om te reizen. Het Russische energiebedrijf Gazprom gaat via een dochterbedrijf gas verkopen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen vijf jaar wil Gazprom 15% van de zakelijke markt in handen hebben. Voorlopig wil Gazprom in Nederland nog geen gas verkopen aan consumenten. Die markt vindt het bedrijf nog te bewerkelijk. Utrecht wil oude, vervuilende personenauto's uit het stadcentrum weren. Uiterlijk in 2015 mogen dieselauto's ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 10 jaar het centrum niet meer in. Dat is een van de maatregelen om de stad schoner te maken. De luchtvervuiling ligt in Utrecht boven het landelijk gemiddelde. Het stadsbestuur wil daar iets aan doen, ook om aan de Europese normen voor 2015 te voldoen. Zwaar vervuilende vrachtwagens zijn sinds 2007 al niet meer welkom in het centrum. Het weer, zonnige periode en het wordt zomers warm, 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.